Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wijkverperiment met 10 wijkzusters in het westen van Brabant. De besparing per fulltime arbeidsplaats bedraagt 50.000 euro, terwijl de kwaliteit van de zorg toeneemt. Wijkverpleegkundigen zijn ervoor opgeleid om veel zorgtaken zelf uit te voeren, zoals wassen, medicijnen toedienen en steunkousen aantrekken, terwijl de thuiszorg overal verschillende mensen verstuurt. Bovendien werkt een klein buurtgericht team van wijkverpleegkundigen goedkoper dan een grote bureaucratische thuiszorgorganisatie. Minister Schippers is enthousiast over de aanpak in West-Brabant en wil de buurtgerichte zorg op grotere schaal invoeren. Er moet nader onderzoek komen naar de integriteit van ministers op Curaçao. Dat zegt de commissie Rozenmuller, die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Volgens Rozenmuller zou een aantal ministers niet zijn benoemd als ze van tevoren waren gescreend. Daar was vorig jaar, toen Curaçao zelfstandig werd, geen tijd voor. De regering in Den Haag moet het onderzoek naar de integriteit volgens Rozenmuller desnoods afdwingen. De Curaçaose regeringspartij Pueblo Soberano is kwaad over de conclusie. De partij zegt dat Rozenmuller en zijn collega's vooral vakantie hebben gevierd op Curaçao... en dat ze voor hun onderzoek geen toestemming hadden van de lokale regering. De nominaties voor de Gouden Televisiering 2011 zijn bekend. Kanshebbers zijn de talentenjachten Voice of Holland van RTL 4, Voetbal International van RTL 7 en Wie is de Mol van de AVRO. Dat laatste programma werd al vier keer eerder genomineerd, maar won de televisering nog nooit. Vorig jaar ging de prijs naar de tv-kantine van RTL 4. De winnaar van dit jaar wordt op 21 oktober bekendgemaakt op het Gouden Televisiering Gala in Carré. Het weer, plaatselijk kans op mist, minimaal rond 10 graden. Daarna een zonnige dag, mogelijk met wat sluierbewolking.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 I made it. I'm the world's greatest. Oh, I'm that little bit. I'm that little bit oh, of yeah. With my back's against the wall, I can feel it. Feel it. I'm the world's greatest. Oh, I'm that star up in the star sky. Up in the sky. I'm that to sequitur the yes I am. I made it. I made it. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of hope. against the wall. it. I can feel I'm the world's greatest. I saw the blinding. I'm that star up in the I'm that mountain we love. The prodigal. with the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And I'm that little bit of fool, yeah. my back's against the Now I can just walk.